Volgens een politiewoordvoerder hebben arrestatieteams meestal explosieven bij zich... en kennelijk is daarmee iets fout gegaan. De explosie zou bij of in de auto van de agenten zijn geweest. Wat het arrestatieteam in Spaarndam deed, kon de politie niet zeggen. De Syrische regering en rebellengroepen hebben een akkoord gesloten over een staakt het vuren in het bijna heroverde Oost-Aleppo. De rebellen krijgen daardoor de kans de stad te verlaten en een veilig heenkomen te zoeken. Volgens de Russische ambassadeur bij de VN hebben de burgers in Oost-Aleppo niets te vrezen. De VN sprak eerder van tenminste 83 executies door het Syrische leger. Een van de mannen die dit weekend werden neergeschoten bij Noorderloos is aangehouden. De politie wilde Rotterdammer horen over de schietpartij. Hij werd zaterdagavond gevonden langs de kant van de weg. Een stukje verderop lag een andere man, ook neergeschoten. De politie kent de twee mannen, ze zijn eerder betrokken geweest bij drugsmisdrijven. Er komt toch geen verplicht kenteken voor tractoren op de openbare weg. De Tweede Kamer heeft dat voorstel met een krappe meerderheid verworpen. Eerst had de Kamer juist om de kentekenplicht gevraagd... omdat er veel ongelukken gebeuren met tractoren op de weg. Nu is het belangrijkste bezwaar dat het een te grote lastenverzwaring is voor boeren. Een gemiddeld bedrijf zou 450 euro kwijt zijn geweest aan kentekens. Het WK bobsleeën wordt dit, deze winter niet in Sochi gehouden. De Internationale Bobsleebond heeft dat besloten vanwege het dopingschandaal in Rusland. Er is nog geen nieuwe locatie aangewezen. Het Kremlin noemt het afnemen van het WK bobsleeën een politieke beslissing.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 Een zeer goedemorgen luisteraars. En eh, een eh, ochtend als deze met een zonnetje in Zandvoort en omstreken. Ja, dat, eh, proeft als honing. Het taste of honey. Daar beginnen we mee vanmorgen. Dit is Zandvoort Jazz. Mijn naam is Charles Duyf. En ja, tot 12 uur zwingen en relaxen. En natuurlijk ook een beetje in de kerstfeer nu en dan. Daar ontkomen we niet aan. De... de hoe zeg je dat? Ja, de kortste dag komt er weer aan, 21 december. En ja, straten verlicht, tuinen verlicht, huizen verlicht, kerstbomen. Nou, heel gezellig die tijd. Ik hou ervan. En niet te vergeten onze studio hier in, eh, in Zandvoort natuurlijk. Want eh, dankzij Willem Bruist ook een prachtige eh, ingerichte kerststudio... waar ik vanmorgen het jazzprogramma mag presenteren. Nou, gauw naar MUZIEK bijgestaan door, uh, dan moet ik even spieken, eh, want hij was niet alleen tijdens deze opname, zeker niet. Eh, dat gebeurde allemaal samen met Al Almindo, moet ik even spieken, ja, mijn leesbril die laat het wel eens even een beetje afweten. nou goed, ik, ik ga het opzoeken zo en ik, ik zal het nog even melden wie die andere solisten waren tijdens die opname van Stan Getz heb natuurlijk, eh, ja, ik zei het net al, eh, ook een beetje rekening gehouden met eh, het feit dat we binnenkort kerst krijgen. En dus ook wat, wat kerstnummers voor u opgezocht. Onder andere van Ella Fitzgerald. The Secret of Christmas. Wat is nou eigenlijk het geheim van kerstmis? We gaan het horen van Ella. It's not the glow you feel. geval al achter eh, wie Stan Getz eh, heeft bijgestaan... tijdens het eh, nummer Winter Moon, wat ik zojuist liet horen. Dat was Laurindo Almelda. Ja, nou, dat weer eventjes ter kennisname. We gaan eventjes naar de Watermellow Man. Watermeloen op de vroege zondagochtend. Heeft u er zin in? Nou, muzikaal misschien wel. In ieder geval wordt u getrakteerd op watermeloen door Herbie Hancock. invulling, zo moet ik het zeggen... van de Watermelon Man gaat nog zo'n eh, vier minuten door. Dat gaan we niet doen, want uh, er moet natuurlijk ook ruimte zijn... voor veel meer repertoire vanmorgen bij ZFM Jazz. Zoals u gewend bent van ons, al meer dan 25 jaar... gaan we eventjes naar, uh, nou, My Only and Only Love, Chicoria. Chicoria met My One and Only Love. Ik neem u even mee naar het winterwonderland met Joe Williams.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 glistening. A beautiful sight, we are happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is a new bird we made walking in the winter wonderland. Ja, Jazzy Winter Wonderland met Joe Williams en Felix Bernhard. Nog veel meer eh, kerstmuziek vanmorgen hoor, want ja, ik hou er helemaal van het sfeertje. Ik vind het heerlijk. En, eh, en eh, ook wel gewoon eh, normale jazz hoor. Nou is kerst jazz ook normale jazz eigenlijk hoor. Want er is helemaal eigenlijk geen verschil. Alleen daar heb je meer kerstballen en meer slingers en, en meer pieken in de muziek zeg maar. Dus dat is het, eigenlijk het, het enigste verschil. Ehm, Frank Sinatra, die kent u ook nog wel hè. Hij is er lang niet meer, maar hij zong de sterren van de hemel. Nou, sterren genoeg met kerst ook natuurlijk. I'll be home for Christmas. Ah. mistletoe. fine. Frank was dat met eh, I'll Be Home for Christmas. Nou, wat hebben we allemaal nog meer vanmorgen, luisteraars? Ja, te veel om op te noemen. Er bestaat ook zoveel goede jazzmuziek. Eh, ik ga een mooie draaien van eh, Duke Ellington. Take the Coltrane. Ellington, Take the Coal Train was dat, luisteraars. We gaan even naar een heel oudje van Dean Martin, Silver Bells, Kerstmis.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 Ring-a-ling. Hear them ring. Hear them ring. Soon it'll be Christmas Day. rush home with her treasure. Hear the snow see the cubes punch. This is Santa's big sea. And above all this bustle you hear. Silver bells, silver bells It's Christmas time in the city. Zilverbelletjes eh, Zilverbels. Was er natuurlijk eh, good old Dean Martin. Eh, met zijn ja, toch heel bijzondere stem vind ik zelf. Het was een jazzbalsje, dus het past prima in een jazzprogramma. Als u dat maar weet. we gaan eventjes naar Ella Gerald. Die neemt ons mee naar Christmas Island. How'd you like to spend Christmas? Christmas on Christmas Island. How'd you like to spend a holiday away across the sea? How'd you like to spend Christmas on Christmas Island? How'd you like to hang your stocking on a great boot? to stay up late like the islanders do. Wait for Santa to sail in with your present in a canoe. If you ever spend Christmas never for every day your Christmas dreams come true. How'd you like to spend Christmas without a turkey on Christmas Island? Where is a mistletoe? How'd you like to spend a holiday way across the sea? Maybe for you, but not for me. How'd you like to stay up? for Santa to sail in with your presents in a canoe. If you ever spend Christmas on Christmas Island, you will never stray for every day your Christmas dreams come true. What's the old boy gonna use for a chimney? You will never Het kersteiland bezochten wij samen met uh, Ella Fitzgerald. Nou, prachtig. Eh, ja, hoe, hoe, zal ik het noemen? Uh, een prachtige zondagochtendbelevenis op dat eiland. Samen. Heerlijk toch? Hier schijnt ook het zonnetje trouwens. Nou, daar, daar, ben ik heel erg blij mee. Het schijnt ook de studio in. Ik moet direct even een luxeflex wat corrigeren... want dat schijnt me nou meer in mijn gezicht <laughs> kunnen de mensen op de webcam wel zien. Want als u via internet de zender ZFM Zandvoort beluistert. www.zfm-live.nl Dan kunt u ook via de webcam kunt u de studio zien. En kunt u ook zien hoe mooi die is. Want ja, we hebben een heerlijke eh, kerststudio inmiddels. En uh, nou, dan ziet u mij dus ook met de zon eh, midden in mijn gezicht. Ja, dat kan zo gaan. Ik ga eventjes een van mijn favoriete drummers draaien, luisteraars. En die heeft ook iets met met, met, met de West Story. En dan heb ik het over Buddy Rich. Nou, de West Story is natuurlijk een heel veel eh, bekeken film in de jaren zestig. Eh, sommige mensen hebben hem al drie, vier keer gezien. Misschien ook nog wel meer. Muziek is geweldig en Buddy Rich doet het natuurlijk als geen ander. overleden. Maar eh, wat kon de man drummen. En eh, ja, hij, eh, hij, trommelde ook net zo makkelijk. Natuurlijk de beste muzikanten om zich heen. Een grandioze big band was, was het gevolg. Met de repertoire uit de Westside U hoorde een hele medley. Ik heb hem helemaal even laten uitdraaien. Want het zo fantastisch om naar te luisteren. Althans, wat mij betreft. Ik hoop ook wat u betreft. We gaan even jingle bellen, mensen. Kom op. Merry Christmas, ladies. Merry Christmas, Mr. Buble.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 snow. We are dashing in a one horse open sleigh. Michael Bublé met eh, zijn grandioze kerstalbum... waarop eh, natuurlijk Jingle Bells. En eh, nou, hij heeft nog veel meer mooie liedjes. Ik heb nog een, uh, nou, pak weg een twee minuten... nee, niet eens meer. Nog ruim een minuut te gaan voordat het nieuws er weer doorkomt en de reclame. En nou, we eindigen ook maar even met Michael Bublé. Een koude decembernacht. Cold December Night. U luistert naar ZFMDS, luisteraars.